Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Terreurorganisatie IS heeft opnieuw verwoestingen aangericht... in de historische Syrische stad Palmyra. Uit Russische dronebeelden blijkt dat het podium van het klassieke amfitheater... helemaal in puin ligt. De terreurgroep veroverde Palmyra vorig jaar... en richtte toen ook al veel verwoestingen aan. Nadat Syrië de stad met Russische steun weer had ingenomen... viel Palmyra afgelopen december opnieuw in handen van IS... Syrische troepen willen Palmyra weer heroveren en zijn nog maar 20 kilometer verwijderd van de stad. In de Franse Alpen zijn de lichamen geborgen van de slachtoffers van de lawine bij Tigne aan de grens met Italië. Eerder werd gemeld dat zeker acht skiers waren bedolven. Nu blijkt dat de groep bestond uit vier snowboarders, onder wie een begeleider. Er was een vijfde, maar de tiener zou vlak voor het ongeluk uit de groep zijn gestapt. Hij is ongedeerd. De vier slachtoffers komen uit Frankrijk. Het zijn de leraar, een man van 48 en twee zoons van hem. Ze waren buiten de piste aan het snowboarden. Labs voor synthetische drugs verplaatsen zich van Brabant naar Zeeland. Dat zegt burgemeester Verhulst van Goes tegen Omroep Zeeland. Hij is bezorgd na de ontdekking afgelopen week in Zeeland van twee vrachtwagens vol drugspullen. In één truck zaten grondstoffen voor de productie van 1 miljard ecstasypillen. En er is een planetoïde vernoemd naar Tijn. De zesjarige ernstig zieke jongen werd bekend door zijn nagelakactie voor Serious Request, waarmee hij meer dan 2 miljoen euro ophaalde voor het Rode Kruis. Een planetoïde die in 1991 is ontdekt krijgt behalve een cijfercode ook de naam Tijn. Het hemellichaam zweeft op 476 miljoen kilometer afstand van de aarde en is alleen met een grote telescoop te zien. Het weer, vannacht gaat het dicht vriezen, maar het voelt koud aan door een oostenwind. Morgen zonnig en iets hogere temperaturen.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 Seeking for a Friend for the End of the World. Veel mooie muziek uit. Crazy Stupid. Eh, Fifty Shades of Darker. Nou, hebben we het eerste uur alweer gehad. begintune is altijd afkomstig uit film The Guard. Uh, eens even kijken hoor. Ja, het is een aardige dag. Een aardige maandag na de sneeuw, de zon. Hoewel, op sommige plekken ligt nog aardig wat hoor. En het vriest vanavond weer op. Dus kijk uit als je nog moet lopen met de hond... of zelf nog even op pad gaat. Wees voorzichtig. Maar zoals te doen gebruikelijk starten we altijd met de hit van de maand februari. En dat is deze keer Beth Hart van haar nieuwe cd... Eh, Fire on the Floor. Het gelijknamige nummer. Fire on the Floor. Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen or for the weak. Love is a nasty word but the pain gets real comfortable When it's all you got Ashes and smoke, they can't compete Not even hell can take the heat I'll be sliding off of my seat for take the I've been sliding off of my seat for his flame. Hart. Alweer eh, twintig jaar bezig met heel veel succes natuurlijk. Dit was van haar laatste cd, dacht ik, uitgekomen oktober 2016. Het nummer, gelijknamige nummer Fire on the Floor. Ja, dit cd'tje bevat heel veel leuke muziek. Ik vind zelf het uh, jazz met het eerste nummer, een beetje jazzy, vind ik ook prachtig. Verder staan er geweldige nummers op. Wil je naar Bed Hard toe in Nederland, dan kan dat. Maar moet je nog wel even geduld hebben. Ik zag dat ze in mei 2018 eh, volgens mij in de Ziggo Dome staat. Dus wie weet zie je haar dan. Eh, dan beginnen we met films natuurlijk. Eh, eerst wat bekende films, eh, wat wel vaker voorkomt op de Nederlandse televisie. De film Pretty Woman, en daar zit muziek in, onder andere van... Even kijken hoor, Laura, Lauren Wood Follen. CFN eh, en dit is het programma eh, eh, CFN Cinema. Met filmmuziek. En we draaien uit film de soundtrack Pretty Woman. Twee nummertjes. En deze is natuurlijk heel bekend. Roy Orbison, Pretty Woman. Roy Orbison, de cultfiguur. En morgenavond is een aardige film. Seeking a Friend for the End of the World. Daar zit ook wat ouderwetse popmuziek in. Daar gaan we gewoon wat uit draaien. We beginnen met de eh, The Beach Boys. Wouldn't it be nice? Friend for the End of the World. Dat is de soundtrack die we nu klaar hebben staan. En daar zitten onder andere ook deze in. The Walker Brothers. muziek uit 60 jaren. Walker Brothers, onder andere, daar zat natuurlijk Scott Walker bij. Die eh, bekende zanger, die eh, ja, tegenwoordig heel ander soort muziek maakt. Als je die laatste eh, cd's van hem beluistert, hij schrijft ook filmmuziek. ziet, ziet, dat er heel anders uit dan die melodietjes uit de 60 jaren. Nou, gelukkig maar zou ik zeggen. frappant is dat je deze teksten toch eigenlijk gewoon mee kan zingen. Terwijl dat in de 60 jarige over de radio schalde natuurlijk. We hebben het over de film Seeking a Friend for the End of the World... Eh, wat te doen met drie weken tijd voordat de wereld vergaat vanwege een aanstormen asteroïde. De Hollywoodsterren Kira Knightley en Steve Carroll gaan ermee aan de slag als respectievelende dolende en droge ziel in deze prettige zwarte lichtabsurdische komedie. In essentie een romcom waarbij de pret hem vooral zit in de talloze bezigheden die de hoofdpersonen en de vele typetjes in de marge bedenken en uitleven om de laatste paar weken naar een persoonlijk behoren door te komen. Eh, en met voor de toeschouwer natuurlijk, wat zou ik doen in die situatie... als je weet dat je nog maar een paar weken te leven hebt. Dus muziek uit de film Seeking a Friend for the End of the World... dinsdag om kwart voor elf op SBS 9 te bewonderen. Eh, daar zit ook een van mijn favoriete componisten bij en muziekmakers. Een muziekje van Burt Bacharach. Eh, this Guy Is in Love with You. En hier een uitvoering van Herb Albert en zijn Tuana Brass. Lekker. you see this guy? This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can't tell. show you I'm glad I got to know you Cause I've heard some talk They say dit is echt zo'n specifieke Burt Bacharach eh, sound. Hè? Met dat uh, Burt trompetje zou ik maar zeggen. Er zit ook wat muziek op deze eh, soundtrack. Die is geschreven door Rob Simonsen. Twee korte nummertjes. De Beginning. Simonsen. Eh, we doen er nog één. Walking Dogs Home. Laatste. Doris Stray. Eh, dat komt allemaal uit de film Crazy Stupid Love. Ook een film die dinsdag, morgenavond 14 februari... op de buis te bewonderen is op net vijf om tien uur. Eh, daar zit aardige muziek in ook. En dat is natuurlijk wel wat we in dit programma draaien. Het verhaal, het gaat over de vriendelijke veertiger Cal. Is er kapot van wanneer zijn vrouw na meer dan twintig jaar huwelijk vreemd gaat. In een bar wordt hij opgemerkt door een playboy, Jacob, gespeeld door Ryan Gosling... die hem omtovert tot een strakke ladies man. Crazy Stupid Love is eigenlijk twee films in één. Een nogal sentimenteel familiedrama rond de Soros van Cal en een gevatte sekscomedie rond de gladde Jacob. Die gespletenheid wordt gelukkig gecompenseerd door een aanstekelijke cast... met onder andere Ryan Gosling en Emma Stone. Nou, die kennen we uit La La Land en andere films ook. In deze film zit ook nog een nummer van Nina Simone. Black is the color of my true love's hair. En dat is een, eh, een mooi nummer van Nina Simone. Het is in een van de Java-mix gegoten. Dus ik zou zeggen, luister en geniet. Nina Simone getransformeerd naar een sound uit 2011. Komt de film uit. Dus morgenavond Crazy Stupid Love. Zit aardige muziek in. 9 eh, februari was het zover. Dat was eigenlijk de première datum van een film die het tweede deel was. En getiteld Fifty Shades of Darker. Eh, nou, ik zal er zoiets over vertellen. Ik weet niet of hij beter is dan de eerste film. Maar wij gaan alleen de muziek eruit draaien. Ik moet trouwens zeggen, de soundtrack van die vorige film was niet verkeerd. Daar zaten mooie nummers tussen. En dit is ook, dit zit, hier zitten ook hele mooie nummers in. Bijvoorbeeld Jose, Jose James. They can take that away from me. Mooi nummer. There are many, many crazy things that will keep me loving you.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 eist zij een andere regeling voordat ze hem een nieuwe kans geeft. Terwijl het tweetal aan hun wederzijds vertrouwen werkt... duiken er duistere figuren uit Christians verleden op... en vastbesloten om hun droom van een toekomst samen vreed te verstoren. Nou, we gaan het zien. En daar zit muziek in en daar gaan we wat van laten horen. Onder andere deze Halsey, Not Afraid Anymore. storm. Ready to face this, dying to taste this six sweet and warm. I am not afraid anymore. I want what you got in store. I'm ready to feed now, get in your seat now. Into sin, begging you to take me. Devil underneath your grin, sweet thing, but she played to win. Heaven. muziek uit Fifty Shades of eh, Darker. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Oh, deze is ook mooi. John Legend, One Woman Man. I always believe that love was a Cause I might change my mind Damn, I used to be so cold Would never ever get too close Didn't ever sustain us through every fight. I let go of all of the other pretenders. They were wasting my time. I never thought that I would say this, but I can see us having babies. I could see it from the start that I might give you my heart. From the moment that I met you, you knew that I would never let you slip away tweede deel zit ook eh, Kim Bezinger. En dat is wel grappig. Die speelt de rol van de Lina Lincoln. En dat is wel een leuke knipoog naar Nine and Half Weeks. De erotische boekfilm uit de jaren 80. Waar Shifty, Fifty Shades of Grey mee te vergelijken valt. Eh, ja, wat je, kan je de film helemaal uitzitten, dan heb je nog geluk. Want eh, er wordt nog, is nog een derde deel gemaakt. Of in de maak, moet ik zeggen. Want eh, er zit zelfs al een trailer achter van het derde deel. Wie weet wordt het derde deel echt nog spannender. Het schijnt dat het tweede deel echt nog wat minder seksscènes bevat dan het eerste. Dus ga je daarvoor, dan, kom je, eh, ja, dan zal je er niet zoveel van zien. Eh, er zit nog één nummertje in, dat zal wel een bekend zijn. Van, dat is van Taylor Swift. I Don't Wanna Live Forever. De laatste uit Fifty States of Darker. behind these four walls hoping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby. Something, but you say nothing. What is happening? uit de eh, film eh, Fifty Shades of Darker. Dit is ZFM. En ik zie dat, diezelfde, dat dinsdagavond ook nog de film The Mask of Sorrow is. En daar zit mooie muziek in, het Sorrow-thema. Eh, James Horner. Ja, thema uit de zorro van James Horner. Ik zie dat dat op deze cd in, eh, drie keer erop staat. Eén keer in de uitvoering die ik net gedraaid heb, drie minuten. Dan staat hij in een uitvoering van zes minuten. Maar de top is toch wel de eh, Zorro Suite 32 minuten. Dat is een beetje te lang voor dit programma. Eh, we gaan eruit met de B-Movie Orchestra. I Want It All. Tot na de klok van tienen. Met nog veel meer filmmuziek. Ben Hur, Dolores Claiborne, Boardwalk Empire... Passengers. Nou, te veel om op te noemen. <laughs> Daar komen ze, de B-Movie Orchestra.